Robert Baltus met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd. Zuid-Korea maakt daar melding van en ook Japan gaf een waarschuwing af... aan inwoners van het noordelijke eiland Hokkaido. Ook vliegtuigen in de regio werden gealarmeerd. Kort daarna is de raket in zee terechtgekomen. Noord-Korea zegt dat de proef een reactie was op de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de VS. De cacaobrand in Westzaan, vlak boven Amsterdam, is onder controle. De grote brand in drie gebouwen van een cacaobedrijf werd bestreden door zo'n 100 brandweerlieden. Ze zetten een drone in om overzicht te krijgen van de brandhaarden. Eén ervan woedde op 20 meter hoogte. Er kwam veel rook vrij. Omwonenden werden via een NL-alert gewaarschuwd. Twee democraten die vorige week uit het parlement van de Amerikaanse staat Tennessee waren gezet, hebben hun zetel terug. De democraten Justin Jones en Justin Pearson hadden meegedaan aan een demonstratie die volgens de republikeinse meerderheid tegen de regels was. De twee zwarte afgevaardigden werden het parlement uitgestemd. Een derde democraat die bij het protest was, de witte Gloria Johnson, kon blijven. De republikeinen werden beschuldigd van racisme. Komende jaren worden, komen er tienduizenden asielzoekers meer naar Nederland dan waar vanuit werd gegaan. Volgens het hoogste scenario zijn het dit jaar, volgend jaar en in 2025 jaarlijks 76.000. Het kabinet ging steeds uit van rond de 50.000 per jaar. Daardoor kregen het COA en de IND structureel te weinig geld. Het weer. Vannacht opnieuw regen. Overdag zon en buien. Aan de kust een stormachtige wind. Het wordt ongeveer 13 graden. Vanaf vrijdag minder regen, meer zon en geleidelijk wat warmer.